Met het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft in de sint pietersbasiliek in Rome de traditionele viering van Pasen geopend. In aanwezigheid van duizenden gelovigen ontstak hij het paaslicht. Tijdens de urenlange paaswaken werden ook acht volwassenen gedoopt. Gisteren leidde de paus in dezelfde basiliek een druk bezochte viering van Goede Vrijdag. Morgen spreekt Benedictus tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit. Telefoonbedrijf Vodafone heeft nog een paar dagen nodig om voor alle klanten de voicemail te herstellen na de grote storing van woensdag. De voicemail is de eerste storing die wordt aangepakt. In een deel van Zuid-Holland kunnen sommige klanten nog steeds niet bellen, sms'en en internetten. Al klagen mensen dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Volgens Vodafone is ook dat een gevolg van de storing. Een lawine heeft in Pakistan veel meer slachtoffers gemaakt dan eerst werd gedacht. Een legerkamp in de Himalaya werd vanochtend bedolven onder 25 meter sneeuw. Volgens de autoriteiten in Pakistan waren er ruim 120 militairen en 11 burgers op de basis in de deelstaat Kashmir. Bijna een dag na de lawine is nog niemand teruggevonden. De legerbasis lag op een hoogte van 4.500 meter in het grensgebied met India. Een oud-penningmeester van een golfbaan in Den Haag wordt verdacht van oplichting. Hij zou honderdduizenden euro's naar eigen BV's hebben weggesluist. De Haagse golfbaan Ockenburg heeft vorige week aangifte gedaan tegen de oud-penningmeester. De man wordt ervan verdacht dat hij de stichting heeft opgelicht voor zeker 750.000 euro en mogelijk zelfs 1,3 miljoen. Het geld is vermoedelijk in 2008 en 2009 weggesluist. In Brakel in Gelderland woedt een grote brand. Het vuur begon in een loods en sloeg over naar het woonhuis dat eraan vastzit en naar de plantenkassen.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 just like Y'all beneath my skin, i trembling. so dangerous. you. Why don't you just place your bets on me? My I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you, I'd lose it all. My stacked. I've never been a gambling man. I've never for sex I've never been a gambling man I've never had the winning hand But for you, I'd lose it all My odds are stacked I've never been a gambling man I've never had the winning hand But for you, I'd lose it all My odds are stacked I've never been a gambling man I've never had the winning hand But for you, I'd lose it all My odds are stacked I've never been a gambling man I've never had the winning against the wall, we gon' rock. You backing up on me, it's getting hot. Both kinda buzz, double into the spot when I'm like, come on, go, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind.